Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De enige overgebleven advocaat van Ridouan Taghi stopt. Verslaggever Matthijs van der Wiel weet waarom hij zich terugtrekt. Hij zegt het is zo onmogelijk om eh, het werk te doen... want er wordt karaktermoord op mij gepleegd. Eh, ik word overal als dubieus neergezet. Twee van Taghi's drie advocaten waren eerder al gestopt met de verdediging. En nog eerder werden andere advocaten van Taghi ervan verdacht... boodschappen door te geven aan criminelen. Vandaag is het hoge beroep van Taghi aan de gang. Hij werd begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. Wikileaks-oprichter Julian Assange is eindelijk terug in zijn geboorteland Australië. Jarenlang had hij de Amerikaanse regering achter zich aan... omdat hij geheime overheidsdocumenten online heeft geslingerd. Hij zat vijf jaar vast in Engeland, maar heeft een deal gesloten en is nu vrij. Hij wil het er niet bij laten zitten, zegt onze correspondent. Zijn team heeft aangegeven dat ze willen dat president Biden hem gratie verleent. Dus dat die hele veroordeling wordt geschrapt. Daar eh, zullen ze mee doorgaan. En Wikileaks blijft doorgaan met het openbaar maken van geheime overheidszaken. Fractievoorzitters Wilders, Jesselgus, Omzicht en Van der Plas zitten met formateur Van Zwol. Ze mogen nog wat laatste op- en aanmerkingen maken bij de conceptversie van zijn eindverslag. De definitieve versie wordt daarna aangeboden aan de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet kan bijna gaan beginnen. Vanochtend waren ook de laatste hoorzittingen met aanstaand ministers en staatssecretarissen. Het is 50 jaar geleden dat er voor het eerst werd gebliept in de supermarkt. De streepjescode werd toen ingevoerd in Amerika. Ondanks het jubileum gaat de klant de streepjescode waarschijnlijk steeds minder zien, zegt deze supermarkt. We gaan gewoon over naar de volgende, eh, ja, de volgende revolutie, de QR-code, waarin we nog veel meer informatie kunnen opslaan. Receptentips. De meest gestelde vraag van Nederland nog steeds is, wat eten we vanavond? Nou, als je daarmee hulp kunt krijgen via een verpakking, dat jij de, de code kent, krijgt meteen een, idee voor een recept. Of bijvoorbeeld allergieinformatie. Het is de bedoeling dat de QR-code over 2,5 jaar op de verpakking verdwenen is. Krijg je nog het weer. Opnieuw een warme dag met veel zon. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 26 tot misschien wel 30 graden.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 And having gotten through the editor Without really knowing anything my front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV Goedemiddag luisteraars, welkom bij Lunzoom. Ja, dat is nog eens een binnenkomertje. Dat was ABBA met The Day Before You Came. Volgende week woensdag, om half acht... zal Popcore de Beatspopzingers, en daar hoor ik zelf bij... het tweede zomeravondconcert in de reeks verzorgen. Met 40 koppige koor zal 16 verschillende popsongs... volgens mij zijn het er 18, ten gehore brengen... van onder andere Elton John, Pink en ook een Karin Bloemen en Doe Maar. Dit Zandvoortkoor bestaat inmiddels ruim 20 jaar... en zingt nog altijd met hart en ziel... onder leiding van Arno Westerburger, dirigent... en Eva Galina Zoek, onze pianiste... en Thomas van Kuilenburg, onze drummer. Het belooft een vrolijke avond te worden... in de protestantse kerk op het Kerkplein. De toegang is zoals altijd gratis... en in de pauze wordt u zelfs nog getrakteerd... om een lekker kopje koffie of thee. En daar hoort natuurlijk een koekje bij. Ik ga er eentje draaien die we zeker ten, gaan, gaan brengen volgende week. En dat is van Direct, Soldier On. soldier in a woman, you're always true to form.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 En wat ik er nog bij ben vergeten te vertellen... alle liedjes zijn gearrangeerd door onze dirigent Arnoud, Arno Westenburger. En deze die gaan we zeker ook zingen. Pink, What About Us? pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? children that need to be De Bellamy Brothers is een Amerikaanse duo op het gebied van voornamelijk countrymuziek. De naamaanduiding is afkomstig van de broers David Bellamy en Howard Bellamy. Die vanuit Derby, Florida, hun muziek de wereld inzonden. De broers kregen de muziek met de paplepel ingegoten. Hun vader speelde namelijk thuis countrymuziek en was lid van een plaatselijke band. Voorts werden ze geïnspireerd door hun zuster, die rock'n'roll draaide. In Nederland en België bleef hun faam beperkt tot de twee singles Let Your Love Flow en I've Said You Had a Beautiful Body. Dat ga ik voor u draaien. If I Said You Have a Beautiful Body and Let Your Love Flow and I Need More of You. If I said you have a beautiful body, would you it devil tonight. If I was dying of thirst, would you flow in love?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 If I said you have a beautiful body Would you hold it against me? Now rain can fall so soft against the window. Sun can shine so bright up in the sky. But daddy always told me don't make small talk. één. together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our heart. en derde maandag van de maand gaan we stappen met Pluspunt. Wandelen is leuk en het is nog veel leuker als je dat samen doet. Trek de stoute schoenen aan en ga lekker mee. Neem de buurvrouw of je buurman mee. Zo blijven we met elkaar lekker in beweging. De deelname is helemaal gratis. Inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Maar die moet u wel even opgeven. En dat doet u via de telefoonnummer 5740330. 5740330. En het begint maandag 1 juli van kwart voor tien tot 11 uur. En de locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Ken u deze nog? De Poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non. de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour, que moi petit enfant je voulais très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. je van me denkt en hoe je voor me leeft. Ik ontwijk je ogen als ze mij willen doorgronden. Telkens als ze naar me kijken, zorg ik dat ik ze net mis. Als u voor me staat weer in je armen, zodat ik niet kan verraden wat de waarheid is. like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the world.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 Het optreden tijdens Live Aid in 1985 werd 20 jaar later verkozen tot het beste live optreden alle tijden. Hier is Queen Man, I Want to Break Free. Dat waren de Seagulls met Back Steel Borrow, En dat is een heerlijk liedje om lekker mee te galmen. Ik ga door met de Nederlandstalige. André Verduin. Bam, bam, bam, bam. Zit ik klaar voor jongens te gaan? Hè? Ja, gezellig. Ja, hoor, dat is gezellig. Er was is een koster in het zuiden. Het is een heel groot verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden. maar zij is dat nog heel normaal. Oh, oh, oh, oh maar door de jaren werd de Costa verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan belachen. Oh, wacht nou even, wacht nou even. Ik geef een theekaas jullie ballen, oh, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het gelui gewoon. Ze leerden met de klokken lief aan en zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Nou, zou nee. een teken geven. Ik doe ja. toch zo? Ja, oh, natuurlijk is dat een oh. teken. Oh, dat weten wij niet. Bom, bom, bom, bom. De klokken weer eens heen, Oh, wat gaan ze weer keer Bim, bom. Zing de klokken van het zuiden. Bim, bom. Van onze lieve Heer. het luidde maar een keer wat heen en weer. Bim, Maar op een dag, wat was in september, toen de plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, Hoe nou? Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. Ah, Had uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Man wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster maten kliep al in zijn nek. Oh nee, nee, nee, Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de kliep al neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien dan gaat de klieper heen en weer. Oh, verkeer. Zie de klokken van het zuiden. van onze lieve Heer. Als klokken bleven luiden. Toen de uur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden. Kan de er niet meer leuden dat kan niet meer. Ja, wat, ja. Ja, ja, ja. Achterdoor. Op tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid. Ai, Ros, jongen, zotse jongen. hey, chef, ik moet naar Wassenaar. De instrumentaal van de week. The Surfaris is een Amerikaanse surfrockband... die met Wipeout een hit hadden in de jaren 1960. De Surfaris waren geformeerd in de herfst van 1962. Hun grootste hit was Wipeout. En die ga ik dan ook voor u draaien. De Surfaris met Wipeout. <laughs> Wipeout. Het eerste uur zit er wat op. Ik ga het eerste uur eindigen met Elvis Presley. I just can't help believing. En ik zie u graag weer terug naar de boodschappen. Tot straks. I just can't help when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sigh.